Dielke samen met het NOS Journaal. Amnesty International zegt dat Qatar nog steeds weinig heeft gedaan... om de situatie voor gastarbeiders te verbeteren. Het land beloofde vorig jaar om de uitbuiting van migranten tegen te gaan. Maar volgens Amnesty lijken de beloftes eerder een PR-stunt... dan een daadwerkelijk voornemen. Veel gastarbeiders krijgen nog altijd niet betaald... en doen hun werk onder gevaarlijke omstandigheden. In Qatar zijn naar schatting anderhalf miljoen gastarbeiders aan het werk. De meeste werken aan de bouw van stadions voor het WK... dat in 2022 in het land wordt gehouden. Nederlandse studenten waren nog nooit zo tevreden over de inhoud van hun opleiding. Vooral hbo'ers zijn een stuk tevredener dan vorig jaar, blijkt uit de Nationale Studentenenquête. Die is door ruim 270.000 studenten ingevuld. De studenten zien nog wel een aantal verbeterpunten, onder meer op het gebied van roosters en stagebegeleiding. Minister Bussemaker is blij met de uitkomsten van de enquête. Ze benadrukt dat ze binnenkort met nieuwe plannen komt voor de toekomst van het hoger onderwijs. Problemen met de Belgische kerncentrale in Tihange worden voortaan snel en rechtstreeks gemeld aan de Limburgse hulpdiensten. De Belgische autoriteiten hebben dat toegezegd aan Limburgse gemeentes. De kerncentrale ligt niet ver van Maastricht. Tot nu toe kwamen meldingen van problemen met een omweg via Brussel en Den Haag uiteindelijk in Maastricht terecht. Met de nieuwe regeling wordt volgens burgemeester Hoes veel onrust voorkomen. De kernreactor in Tihange ligt op dit moment deels stil omdat er scheurtjes in de reactorwanden zitten.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 你都。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 internet. www.zfmzandvoort.nl перегрузки, вибрации, как обычно.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 Maybe he's a mantra. Keeps your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can, can. self-seeking, an honest man. We stopped deceiving long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 ZFM. me absences, c'est du sentiment.